Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Jochier van Biesveld op 501. I never realized that you were morning, let me see you again. welkom in de tweede uur van Donderslag. We zijn bij jullie tot 4 uur, maar dat wisten jullie al lang al, want de trouwe luisteraars die weten wat 4 uur betekent. Vandaag geen polplaat, voorlopig zelfs geen polplaat. Maar we hebben genoeg eh, andere zaken zoals de Donderdisk. Robrika met zijn platenkeuze en natuurlijk een recept in de rubriek Wat gaan we eten. Natuurlijk in de tweede uur lekkere muziek en ik ben dit uur begonnen met Q to Love van John Mayle met Eric Clapton... En straks de blonde maar nu eerst John Fogerty met Rattlesnake Highway. Radio 501 Daverende Donderdag. De Donderdisc. donderdisc is vandaag All I Wanna Do van Sheryl Crow. Dit is Radio 5. until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home, they hit you in school. hate you when you're clever and they despise the fool. Until you're so fucking crazy, you can follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero, something to be. tortured and scared you for 20 odd years. Well, then they expect you to pick a career. When you can't really function because you're so full of fear. A working class hero is something to be. class hero, something to be. They keep you doped with religion, sex, and TV. And you think you're so clever and so classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. working class hero, something to be. Working class hero, something to be. There's room at the top, yeah, they're telling you still. Only first you must learn how to smile as you kill. like the folks on the hill. A working class hero, is something to be. A working class hero, something to be. a hero, then just follow me. to be a hero and just follow me. A working Class Hero, geschreven door John Lennon en hier live gezongen door Raccoon. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. David Bowie met eh, Space Oddity.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 Suguro heeft diverse duetten opgenomen en hier heb ik er ook eentje, een duet met Solomon Burke. De titel is Diavolo in Me, oftewel The Devil in Me. misschien, maar dit zijn echt de Sparks. Recorded live at the Fairfields Halls in Croydon in 1975 in the UK. This town ain't big enough for the both of us. Zootown, is she not new town? Well, mama's all your favorite town. And down you walk tonight. Heartbeat, increase in heartbeat. You hear the thunder of stampeding miners, elephants and turkey tigers. This town ain't big enough for the both of us. van de muziekcassette en heet I Am Who I Am uit 1988. Wie kan mij vertellen wie het zingt? E-mail rogier.radio501.nl donderslag. Op donderdag. hemel. De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Het is het eh, tweede uur van donderslag. We zijn aangekomen op eh, half bier ongeveer. En eh, ja, dan hebben we natuurlijk altijd weer tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En die is natuurlijk ook aanwezig. Hartelijk welkom opnieuw Rob. Jij bent aan de andere kant als het goed is. Ja, hoe krijg je het voor elkaar man? Wat, dat je er weer bent. Ja, net belde toen ik net een snoepje in mijn mond had gestopt. En ja. nou bel je weer, <laughs> terwijl ik net een snoepje in mijn mond heb gestopt. Dat heet timing. Ja. ja of jij doet dat expres als de telefoon overgaat, Ik je gauw een snoepje in je mond stopt. Elk uur een snoepje neem. Ja, ja dat kan. hey, je had het over een eh, zangeres uit eh, Engeland. En nou, wij zijn er niet helemaal uitgekomen, want we hebben ook niet veel tijd gehad om, om, om het allemaal te googlen. We hebben geen e-mail binnengekregen trouwens. tenminste, ik heb niks gezien. Eh, dus eh, ja, dan moet jij het toch maar gaan verklappen allemaal. Nou, eh, dat ga ik nu even tegen je zeggen. Dan ga ik even kijken of je het weet. Oh, ja. Ze heet Louisa Gabriella Bob. Hé, hé, hé, hé. Hallo. Je stoort als een gek. Ik stoor? Ik hoor stoor niet. Ik hoor, nee. Ja, ik niks op de lijn. nee, maar ik hoor het wel hier. Oh. Ik hoorde hebben Louisa. Nee, ik zei wie het was. Louisa Gabriella Bob. Ja, dat hoor ik niet helemaal. Dat is de hand, hoor ik maar ja. Oh. En eh, ze is bekend onder naam Gabrielle? Ja. Oh, ja, dat zegt me wel iets natuurlijk. Nou, mooi. Ja. Dat was hem. <laughs> ja, ja, het nummer heet eh, Rise en de LP ook. Oh. Uit 1999. Ja, die, die, ja, ik eh, vind het een verschrikkelijk mooi nummer. Dat heb ik in uh, denk het eerste jaar bij Radio 501 heb ik dat wel eens gedraaid, dat nummer. Oh. Oh jee, nou ja, goed. Dat geeft eh, niet, dat geeft niet. Dat is een hartstikke mooi nummer. Ja. Dus eh, we zijn bij Gabriella aangeland. Hoe heet ze ook weer voluit, zei je? Louisa Gabriella Bob. Oh, want ik, eh, ik ken haar alleen maar als Gabrielle. Ja, ik ook. En ik heb er nooit een onderzoek naar gedaan hoe ze werkelijk heet. Ah, ah, ah. dus, ze nou, is in 16 april 1970 geboren. Oh. Ze wordt dus ook nog binnenkort wordt ze 30, 31. 70, nee ik denk 40 uh, eh, beste man. Eh, oh ja, natuurlijk ja. 41 <laughs> wordt ze dan. 41 wordt ze dit jaar. Dat is ook een mooie leeftijd hoor. Ja, is leuk. Is ze nu 40. ja. ja. Jongen. Twee keer 20, ja, is leuk. Ja. hey, um, ja, laten we het niet lang houden, eh, lang laten duren. Laten we gaan, ja, dat is veel leuker. Dus dan doe ik hem even met de stem. Ja, dan ga jij hem even aankondigen. Snoepje even achter je linker... storing. Even je snoepje achter je linker kies. snoepje achter mijn rechter kies. Dat is ook goed, voor de kijkers links. Ja, dus eh, dan is het nu tijd voor Gabrielle eh, met het nummer Rise van de LP Rise uit 1999. Oké, tot de volgende week. Tot de volgende week. Hoi. energy Just look at my hopes, look at my 1984 komt dit nummer Love Resurrection heet het en het is van Alison Moye. luistert nog steeds naar de 40ste editie van Donderslag op deze Radio 501 Daverende Donderdag. Nog 20 minuten tot 4 uur. We gaan zo over eten praten, maar ik heb eerst nog Craship met All My Life. Vanuit de regio West-Friesland, dit is 501. 501. 24 the Internet only. No fucking place so high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. Have to go. leave me. Don't make it so hard, just run. It's not that big a thing, you're on the other side of town. I don't want to, don't like to. There has to be a better way. I don't like it, but there's nothing left to say. Does it ever get any better? Or will I feel this way the rest of my life? I just can't get it together. No, now and then I'm losing my mind. I try to look the other way to make it through another day. Does it ever get Cause it'd be with you the rest of my life. Yeah, all my life, all my life, all my life, all my life. of my life. I just can't get it together. But now and then I'm losing my mind. I try to look the other way to make it through another day. Or does it ever get any better? Cause I've been with you the rest of my life, yeah, all my life. sure I won't forget. I need this breath, I need to get by. I hope you won't regret the things we said. We need to get by, I need to get by. Does it ever get any better? Or will I feel this way the rest of my life? I just can't get it together happen? I'm losing my mind. I try to look the other way to make it through another day. Or does it ever get any better? Cause I've been with you the rest of my life. You're all my life, all my life. eerste donderende recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, gestoofde brei. Al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hele lieve schat wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. Wat gaan we nu eten? Zou niet weten. Haché? <laughs> Donderslag. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Vandaag maken we hutspot met bruine bonen. Een recept dat is ingestuurd door René Bakker. Het is een hoofdgerecht voor vier personen. Welke ingrediënten hebben we daar allemaal voor nodig? We beginnen met 25 gram boter, dan een bak hutspot groente of een zak gesneden wortel en uien, ongeveer 500 gram. 1 kilogram grote, iets kruimige aardappel, deze moeten wel worden geschild. 1 rookworst van 350 gram, 1 pot Hollandse bruine bonen, ongeveer 330 gram en deze laten uitlekken. 2 eetlepels selderijblad gedroogd en dat kun je kopen in een klein potje. Eh, we hebben hier wel een eh, puree stamper voor nodig, maar ja, dat is meestal met de stamppot. Hoe gaan we deze maaltijd bereiden? Nou, dat doen we als volgt. Verhit de boter in een grote pan en fruit de ui en de zak hutspotgroente 2 minuten. Bak de wortel uit de zak eh, hutspotgroente 2 à 3 minuten mee. Leg de geschilde aardappelen op de hutspotgroente en voeg een bodem water toe. Doe de deksel op een pan en kook de groente en aardappelen in 15 minuten gaar. Verwarm ondertussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de groente en de aardappel af en vang het kookvocht op. Stamp de groente en aardappelen met de pureestamper grof en voeg zoveel kookvocht toe dat een smeuige puree ontstaat. Voeg de bruine bonen toe en verwarm alomscheppend nog 1 minuut op laag vuur. Breng op smaak met het selderijblad, peper en zout. Schep de hutspot op vier borden en serveer met de rookworst. Heb je ook een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dit dan op naar rogier.radio501.nl En wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending.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 Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Radio 501. Is Radio 501. Hier is Dr. John himself, Abin Hudud. no afgelopen maandag was het de derde maandag van de maand januari. En die maandag wordt de Blue Monday genoemd. De derde maandag van januari is wetenschappelijk gezien de deprimerendste dag van het jaar. De goede voornemens zijn mislukt, het is miserig weer, de vakanties zijn ver weg, de feestdagen zijn voorbij en het is ook nog maandag. De Britse psycholoog Cliff Arnold bedacht in 2005 een formule waaruit zou blijken dat deze derde maandag van januari de dag is waarop de meeste mensen zich neerslachtig voelen. Die maandag is daarom Blue Monday genoemd. Nou kennen we de Blue Monday al jaren uit de muziekwereld. Je hoorde net Blue Monday van Nouvelle Vaak, maar de bekendste Blue Monday is wel van Fats Domino. En ja, we zijn bijna aan het eind van dit programma en Fats is daardoor de laatste artiest van Donderslag. Deprimerend hè? time, got no time to play. Here come Wednesday, I'm beat to my side. My gal called, got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. donderslag. Op donderdag. Hey, heldere Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Kijk uit, kijk uit. Kijk, ja, ja, nee, kijk uit, kijk uit. De klok hier. Ja. Ja, Fred, die gaat er al heen. Eh, sorry, de klok hier in Studio 11 begint al te schuimen. En dat betekent dat het bijna 4 uur is. En eh, ja, het betekent natuurlijk ook het einde van donderslag van vandaag. De Radio 5 Lijn Daverende Donderdag die duurt tot vannacht 12 uur. En mijn collega's zullen jullie wel weer op fijne muziek trakteren, neem ik aan. Mocht je donderslag nog een keer willen terugluisteren omdat je een deel gemist hebt, dan hebben we ook een mogelijkheid om het terug te luisteren of te downloaden voor op je iPod, MP3-speler of op je PC. Kijk even op mijn weblog rvd501.web-log.nl. Dus rvd501.web-log.nl. Daar staat eh, in de linkerkolom een eh, tekst uitzending gemist. Dat is een link. En klik erop en dan kom je vanzelf op de website waarop de programma's zijn te vinden van Radio 501. Dat zijn de programma's die op dit moment allemaal beschikbaar zijn. En er wordt hard aangewerkt om ze allemaal daar te krijgen. En dan kan je alle programma's terugluisteren als je daar zin in hebt. Ik ben de hele week te bereiken via e-mail 501rvd.gmail.com of via rogier.radio501.nl Dus 501 rvd apenstaartje gmail.com of via rogierapenstaartje radio501.nl. Ik ben op het internet te vinden in Facebook Hives en Twitter onder de naam RVD 501. Alles over Radio 501 kun je vinden op www.radio501.nl en Radio 501 kun je ook vinden op Hives, eh, Facebook en Twitter. Een e-mail van Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl Oeh, wat een hoop eh, huishoudelijke mededelingen weer. Zo, nou, eh, dan gaan we nu maar eh, snel naar de dankpraat. Replica bedankt, Theo Verriet bedankt, mijn redactieteam bedankt en natuurlijk ook het Radio 501 team bedankt. En niet te vergeten jullie trouwe luisteraars dus, bedankt voor het luisteren. En als jullie op mijn programma willen reageren, jullie hebben inmiddels mijn e-mailadres. Eh, volgende week ben ik weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Ik sluit af met de wekelijkse weekspreek. Aanvaard wat je niet kunt veranderen, verander wat je niet kunt aanvaarden. Tot de volgende week donderslag. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Oh, leuk hè? Ja, bijzonder. Hey! zo'n just like we used to Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.